Volgens deze hoogleraar oorlogsstudies zijn er twee scenario's mogelijk. Of de Russen vallen Kiev binnen, of ze blokkeren alle toegangswegen... zodat er niets meer de stad in of uit kan. En daarmee kan natuurlijk eh, Poetin eventueel enorme diplomatieke pressie uitoefenen op eh, Zelensky... waarbij hij zegt van luister, eh, je hebt nu de keus, geef je over, zo niet dan wacht ook Kiev zelf Lotte Scherkov en de zuidelijke steden te wachten. En dan begint er echt een zwaar bombardement. De burgemeester van Kiev heeft gezegd dat ze stand zullen houden, zegt verslaggever Bruno Beekman in Kiev. President Zelensky, de minister van Defensie, hadden de bevolking van Kiev opgeroepen om overal waar mogelijk barricades op te stellen. Daar zijn vandaag nog meer barricades bijgekomen. We hebben vrachtwagens zien aanvoegen, eh, aanvoeren en er zijn gewoon meer barricades in de stad nog ehm, opgeworpen. Voor het eerst sinds het begin van de invasie meldt Rusland een officieel dodental. Er zouden tot nu toe 498 Russische militairen gesneuveld zijn, zegt het ministerie van Defensie. Op de Universiteit van Amsterdam werd vandaag een bijeenkomst gehouden over de oorlog in Oekraïne. Honderden studenten konden daar vragen stellen aan experts van de afdeling Russische studies. Ik hoop dat we iets meer te weten komen over hoe het echt zover is kunnen komen. Wat er aan vooraf is gegaan, hoe de spanningen zo hebben kunnen oplopen. Het is vooral heel onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurt voor mij. Wat Poetins gedachtegang erachter is, wat nou zijn uiteindelijke doel is. Of het alleen een bufferstaat voor NATO is of ook echt gewoon de USSR weer eh, <laughs> in nieuwe glorie Let even op als je een Fitbit van het type Iconic draagt. Het bedrijf roept 1,7 miljoen smartwatches terug vanwege brandgevaar. De batterij van het horloge kan oververhit raken. Daardoor hebben al zeker 118 mensen brandwonden opgelopen. bij een onderzoek naar illegale vangst en verkoop van vogels in Overijssel... zijn vuurwapens en 40.000 euro cash in beslag genomen. Ook zijn er 96 vogels gevonden waaronder veel beschermde soorten. De beestjes zijn ondergebracht bij speciale opvang. Het weer in het noorden en oosten scheen vandaag de zon. Daar koelt het vanavond flink af. Door de wolken blijft het in het zuiden en westen wat warmer.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 Ladies first, baby, I am never up I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman, plus all my clothes would fit. Never would have left you alone. Here on your own, glued to your phone. Never would have left you alone. For someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him.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 Let's do it. Veel meer dan je pa verdient Jij en je zusje Zoals je klaar staat grote broer Bloed is bloed, geen raar Oh, Marik, Tell me why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said?